9 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Verreweg de meeste jonge Turkse Nederlanders zien Syriëgangers als helden. Dat is de conclusie van een enquête door onderzoeksbureau Motivaction. 90% vindt Syriëgangers helden en 72% staat achter de opmars van IS. Minister Ascher noemt de uitkomsten van de enquête verontrustend. Ze vragen volgens hem om actie. Het lijkt steeds waarschijnlijker dat Nederland de naheffing van 642 miljoen euro aan de EU gewoon gaat betalen. Minister Dijsselbloem heeft de rekensom die Brussel heeft gemaakt bekeken en die lijkt op het eerste gezicht in orde. Het kabinet zei eerder dat het geld alleen betaald wordt als duidelijk is dat de berekeningen kloppen. Op basis van een eerste analyse is ons voorlopige oordeel dat de berekening van de afdrachten correct is, schrijft Dijsselbloem. Nabestaanden van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 hebben een stichting opgericht. De stichting Vliegramp MH17 gaat de collectieve belangen behartigen van de nabestaanden. Hoofddoel is het organiseren van herdenkingen en ervoor zorgen dat er een monument voor de slachtoffers komt. Volgens de stichting zijn er al 500 nabestaanden die de stichting ondersteunen. De avondspits was de op één na drukste van dit jaar. Op het hoogtepunt stond er 424 kilometer file. Dat was 250 kilometer meer dan normaal. Op de A12 ontstond door een ongeval bij Nieuwebrug in de richting van Utrecht een file van 18 kilometer. Aan de andere kant van de weg stond het over 11 kilometer vast. Op de A10 Zuid gebeurde een ongeluk met een motorrijder. Daardoor stond het over 13 kilometer vast. Dit jaar waren alleen de files op woensdag 28 mei drukker. Op die dag voor hemelvaart stond er ruim 500 kilometer. Het weer, wolkenvelden en plaatselijk wat lichte regen. Vannacht daalt de temperatuur tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later bewolking en lichte regen. Het wordt 12 graden. Donderdag en vrijdag blijft het droog.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 November twilight steals across my heart. At five o'clock the streets are dark. Across the empty bandstand in the park, November twilight softly falls again. could hear a voice if one were calling. Welkom bij en eh, Jazz. Mijn naam is Auke Beuving en eh, ja, in deze tijd van het jaar... ik met veel plezier werk naar Zandvoort toegereven. Nog een schitterend. De zon, eh, de, de, de bomen in kleur, geel, rood, bruin. Prachtig was het. En ik dacht, ja, dat geeft meteen aanleiding om eens te kijken... of er wat jazzmuziek over de herfst geschreven is. Nou, volgens mij waren de, de jazzmuzikanten in de herfst zeer creatief... want er is ontzettend veel gemaakt. Dus vandaag gaat het over herfst. Wind, regen, storm en er eh, is heel veel mooie muziek over gemaakt. we zijn begonnen met Julie Londen. Die had ooit een cd beetje Calendar Iedere maand één nummer. En eh, dit was november. November Twilight. Ja, de schemering begint al wat vroeger natuurlijk. En eh, na eh, ja, een beetje easy listening-achtige jazz... komen bij de echte jazzmannen. En dat is natuurlijk Art Farmer en Benny Colson. November Afternoon, The Jazz Dead. Benny Colston, eh, trombonist Tom McIntosh... Eh, pianist Cedar Walton, bassist Tommy Williams... en de drummer Albert Tootie Heat. Ja, dat waren de echte jazzmannen natuurlijk. En ik probeer in deze uitzending de, ja, de instrumentale nummers... een beetje af te wisselen met de vocalen. En de volgende die ik heb klaarstaan is Catherine Russell van de cd... Inside the Heart of Me, November. Kom ze, Catherine Russell. branches bare, I don't care. Though the weather always breaks this heart's beyond repair. Dat was eh, Catherine Russell. Prachtige stem, eh, mooie timing, heldere stem. En eh, ja, zeker de moeite waard november. Nog geen sneeuw, maar gelukkig zon hier in Zandvoort. En dat is ook wel fijn om dat te merken. Dan gaan we verder met eh, Charlie Mariano en uh, Walden. Autumn Dreams van de cd Autumn Dreams. Een cd uit 2003. the time natuurlijk, Stormy Weather. Eh, gelukkig niet vandaag, maar de eh, schitterende zon en uh, eh, aardig gename temperatuur. Dit was Deborah Brown van de cd For the Love of Ivy. Ivy Anderson wordt dan bedoeld. Deborah Brown, volgens mij heeft hij op ieder podium in Nederland wel gestaan. En op deze cd werd ze ook begeleid door Sjoerd Dijkhuizen... Benjamin Herman, Bart van Lier en op drums Erik Ineke. Dus ja, wie, wie kent haar niet, Deborah Brown bekender in eh, het eh, Europa en Thailand dan in de Verenigde Staten. Moet ik er wel bij zeggen. Eh, ja, wat uh, mij opviel is dat al die herfstnummers zo vaak op de plaats zijn gezet. Door zoveel verschillende artiesten. Stormy Weather in het tweede uur draai ik nog een uitvoering van Lee Morgan. Totaal anders. Daarom kan het ook natuurlijk. En dat geldt eigenlijk ook voor het volgende nummer Autumn Nocturne. En dat is deze keer gespeeld door Henry Mancini met zijn orkest 1967. Autumn Nocturne. klanken. Harry Machini eh, van zijn cd Harry Machini eh, Big Band Sound of Harry Machini. Een cd, of een LP moet ik zeggen, 67. Eh, lekker ingetogen gespeeld. Straks laat ik nog Koert Edelhaken horen en zijn Big Band. Dat is een ander verhaal. Maar goed, die komt bewaren voor straks. ja, een van de klassieken uit de, de jazzgeschiedenis... is toch wel een cd gemaakt door John Coltrane en Johnny Hartman. Op die cd ja, er staan zes ballades. Onder andere de Autumn Serenade. En eh, ja, die mag toch eigenlijk in geen één jazz eh, jazzcollectie ontbreken. John Coltrane en eh, Johnny Hartman. ever play. Autumn kisses we knew are beautiful souvenirs. As I pause to recall, the leaves seem to fall like tears. Silver stars were clinging to an autumn sky. till October wandered by. Let the years come and go, I'll still feel the glow that time cannot fade when I hear that love. muziek van eh, John Coltrane en eh, Johnny Hartman. Eh, ja, hoe heb ik ooit Johnny Hartman ontdekt? Dat is misschien nog wel leuk om te vertellen. Ik was nog wel een liefhebber van uh, thrillers en uh, speurde romans. En ik las ooit, ik denk in de eind 70 jaren... Robert Parker en die schreef allerlei boeken over een detective... getiteld met de naam Spencer. En die Spencer had altijd de gewoonte om in zijn auto muziek te draaien van Johnny Hartman had nog nooit van Johnny Hartman gehoord in die tijd. Toen dacht ik, ik moet toch eens opzoeken wat dat voor muziek is. En sinds die tijd ben ik ook verslingerd geraakt aan eh, Johnny Hartman. Mooie muziek. En ja, dan komen we bij een hele andere figuur in de jazz. Rex Tilsley. En ja, dat is eigenlijk een figuur uit de crime jazz. Dat sluit dan weer aan bij Parker en Spencer. En eh, dat is van de cd Crime Jazz, Rick in Action. En dat is een nummer Autumn Colors. En ja, als het over de herfst gaat... dan kan je natuurlijk, niet om de kleuren heen. Geel, oranje, bruin. Alles staat erop natuurlijk. En, en eh, ja, schitterend. Rick Autumn Colors. Autumn Colors. En als het over colors gaat, dan, ja, dan denkt iedereen natuurlijk ook aan de Indian Summer. Eh, New England, eh, prachtige bossen daar, zeker in de herfst. Indian Summer, Kreta Matassa van de cd The Smiling Hour, cd 2007. that is broken by a word that somebody left unspoken. You're the ghost of our is de legendarische Sid Dale. <clears throat> en eh, ja, Engelsman die zichzelf eh, heeft leren componeren. En ook eh, deze figuur komt uit de Grime Jazz. CD volume 8. zit Dale in Action. Dat, ja, Grime Jazz is toch wel een van mijn favoriete dingetjes hoor. Maar we gaan weer over naar echte jazz natuurlijk. En dan denk ik aan de Amerikaanse Stacey Kent. Met haar elegante zangstijl, heldere stem en perfecte techniek... is een van de grote hedendaagse vrouwelijke jazzvocalisten. Staat ook regelmatig op de diverse podia in Europa. En van de cd The Boy Next Door komt het nummer It's Autumn. turned about and made a beeline for the south. My holding you close really is no crime. As the birds, the trees, and old Father Time, it's just to help the mercury climb. is autumn. precision in birdie like precision turned about and made a beeline for the south my holding you close really is no crime as the birds the trees and old father time it's just to help the mercury climb. La di da, oh la da di da. Tis Stacy Kent met uh, It Is Autumn eigenlijk in de herfst word je altijd een beetje sentimenteel. Tenminste, dat heb ik wel. Eh, de dagen worden wat eh, korter. De open haard gaat weer eens een keertje aan. er komt een lekker drankje op tafel. Speculaas, pepernoten, alles is er weer. Dus ieder seizoen heeft zijn eigen leuke dingen. En ook de herfst natuurlijk. Eh, ik had u al beloofd dat ik iets van Koert Edelhaken zou, zou draaien. Nou, dat is wat minder sentimenteel. Het is een nummer wat volgens mij wel duizend uitvoeringen kent. Autumn Leaves, Koert Edelhaken en is orkester. Duitse bandleider eh, vanaf de 50 jaren bekend in Duitsland en ook wel in de omgeving. Heeft een hele andere manier van eh, spelen met zijn band. Altijd full power zou ik maar zeggen. Hoewel dit toch wel redelijk meeviel. Eh, ja, het eerste uur zit er alweer bijna op. Wat mag u het tweede uur verwachten? Ja, een aantal echte jazzmannen en vrouwen natuurlijk. Ik noem bijvoorbeeld Sarah Vaughan, Dorothy Ashby, Lou Danielson, Lee Morgan... Maar natuurlijk ook onze Nederlandse Tineke Postma. Eigenlijk weer veel te veel om, mooie muziek. Uh, ik ga nog een, beginnen met een eh, laatste nummertje waarschijnlijk voor de klok van uh, eh, 11.